De Renate Kok met het NOS Journaal. KLM onderzoekt of onderhoudspersoneel is blootgesteld... aan het kankerverwekkende Chroom 6. Het gaat om mensen die vliegtuigen van KLM-dochters Martinair... en Cityopper hebben geschuurd en geverfd. Dat gebeurde in werkplaatsen van het Regional Jet Center op Schiphol. Eerder bleek uit onderzoek dat daar in het algemeen... de normen voor Chroom 6 mogelijk zijn overschreden. Dat zegt niets over individuele blootstelling, zegt KLM... Volgende maand gaat het onderzoek op Schiphol beginnen. Spanje gaat 28 april naar de stembus voor vervroegde verkiezingen, meldt premier Sanchez. De vervroegde verkiezingen werden al verwacht nadat de regeringsbegroting woensdag was weggestemd door de Catalaanse partijen. Die wilden de begroting alleen steunen in ruil voor onderhandelingen over een autonoom bestuur voor Catalonië. Maar dat was voor de premier onbespreekbaar. Sanchez was maar acht maanden aan de macht. Hij volgde vorig jaar Mariano Rajoy op... die na een reeks corruptieschandalen was weggestemd door het parlement. In Duitsland is er opnieuw protest tegen kerkklokken met opschriften uit de nazi-tijd. Het Openbaar Ministerie in de deelstaat Turingen onderzoekt een aangifte tegen de evangelische kerk. In vijf kerkgebouwen van dit genootschap zouden foute klokken hangen. Op een van die klokken zou onder meer een relief van Hitler te zien zijn. De regering van Turingen belooft de betrokken kerkgemeente een vergoeding als ze de nazi-symboliek verwijderen. De klacht is ingediend door een inwoner van Saarland... die eerder ook al protesteerde tegen een foute klok in de buurt van Mannheim. Erte-soep maken hoort vanaf vandaag officieel bij het Nederlandse erfgoed. Het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland eert het maken van snert vanwege de lange historie. De bijschrijving in de inventaris immaterieel erfgoed volgt na de eerste kookronde van het WK Snertkoken vandaag in Groningen. Op de inventaris staan onder meer ook Vierjeppen, het Sinterklaasfeest en het Rotterdamse Zomercarnaval. Het weer, het is droog en er is volop zon. Temperatuur loopt uit een van 11 graden op de Wadden tot 17 graden in Limburg. Ook in het weekend flink zonnige periode, dan wordt het 10 tot 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 en uh, toen kwam ik dus in een nieuwe buurt en toen dacht ik, weet je wat? Nou ga ik eens een keer met een schone lei beginnen in de nieuwe buurt. En dan ga ik eh, alle huizen langs, ga ik met iedereen keurig netjes kennis maken. Dan beginnen we met een schone lei. Dus dat was ik aan het doen. En ik had al een hele hoop huis had ik al gehad. Toen stond ik met zijn man op een gegeven moment op de oprit nog een beetje te praten. En toen zei hij in één keer van... dat, dat huis daar op de hoek, hè? Ga je er ook nog heen? Zeg, ja, ja, daar ga ik straks ook nog heen. Dat, dat zou ik me niet doen. Dat zou ik me niet doen. Eh, wat is met hem? Ik zeg, hoezo niet? Nou, zegt hij. Dat huis daar, hè? Daar woont eh, Astrid Joost. En die verkankert hier de hele buurt. Dat vond ik zo'n raar verhaal. Nee, maar ik, ken Astrid Joost wel van televisie. En oké, het ze is een beetje ordinair. Maar dat, dat zegt toch niks over iemand zijn inborst? Dus ik denk, weet je wat? Ik trek me daar nou eens een keer helemaal niks van aan. Ik ga er gewoon heen en ik neem zelfs een bosje bloemen mee. Dus, een bosje bloemen gekocht. Ik sta er voor de deur. Ik bel aan, de deur gaat open. En daar staat Astrid Joosten. Ik schrok een beetje van hoe ze erbij liep. Ze had alleen maar een boxershort aan, een sigaret zo in de bovenhoek. Maar ik denk, oké, zeg niks. Dus ik zeg, eh, mevrouw Joosten, eh, eh, mijn naam is Hans, ik ben nieuw hier in de buurt. En ik kom even met iedereen kennis maken, en ook met u. En ik heb speciaal voor u heb ik een bosje bloemen meegenomen. Nou zeg, toen de reactie. Haal die kankerbloemen weg, stop ze in mijn kut! Ik denk, oké. Okay. Weet eh, je wel, ze houdt niet van bloemen, dat kan, eh, prima. Ik zeg, nou ja, ehm, mevrouw Joosten, eh, als, als de bloemen u storen... dan neem ik ze gewoon weer mee. het enige wat ik u wil zeggen is dat... ja, god, ik ben nieuw in de buurt en... En, en ik wil alleen maar zeggen dat, dat als u ooit problemen heeft... of als er ooit iets is wat ik voor u kan doen... dan zal ik er altijd voor u zijn. Dat is het enige wat ik tegen u wil zeggen. Nou, zeg. Toen de reactie. Nee, nou, je bent maar alleen maar naaien. in mijn kut! Ik zeg, mevrouw, mevrouw Joosten, als ik de indruk heb gewekt... dat ik hier met seksuele motieven heb aangebeld... dan bied ik daar mijn excuses voor aan. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Eh, nogmaals, mijn deur staat altijd voor u open. Dat is alles wat ik tegen u wil zeggen. Nou, zeg. Naai met mijn kut! Naai met mijn kut! Nee, en een kut! Ik zeg, mevrouw Joosten, ik, ik heb het gevoel dat we een beetje langs elkaar heen aan het praten zijn. En ik bedoel, ik wil best een stap naar u toe zetten... maar dan zou ik het fijn vinden als u ook een stap naar mij toe zou willen zetten. Nou, zeg. Nee, met een kut! Nee, met een kut! Nou ja, en ik, begon er echt een beetje genoeg van te krijgen. Maar toen, gelukkig, net op datzelfde moment... stormt er in één keer iemand anders vanuit zijn woning de straat op daar... en die, en die, en die schreeuwde... Heb je nog gehoord van Leo? Heb je nog gehoord van Leo? Ik zeg, nee, wat is er met Leo? Nou, moet je horen! Oh, Leo is op zijn adoptiekind gaan zitten. En nou is zijn adoptiekindje dood. Het arme jong lag op de bank te pitten. Maar Leo had het niet gezien, het was nog niet zo groot.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 Singing in our things can only get better. Can only get, can only get, they get over me. You know, I know that things can only get better. Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Strange. stranger. Geen mens weet wat jij met die ster bedoelt. Jij moet die mensen niet zo onderschatten. Het is gewoon heel lief bedoeld, dat heb je best gevoeld. Doe zing het dan nog één keertje voor mij. Ik zie een ster, het staat nog ver. Straks komt hij dichterbij. Ik zie een laag is ZFM. Let me tell you how it happened. I wasn't looking for someone Heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it. Oh, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. It's smoking. Oh, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken. We're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. nothing gonna save her now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now.